Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De coronamaatregelen blijven waarschijnlijk nog twee maanden gelden. Dat hebben premier Rutte en minister De Jonge gezegd. De twee hadden een heel lang verhaal, zegt verslaggever Arjan Noorlander. 58 minuten eh, deden ze erover met heel veel voornamelijk hele vage voorspellingen voor de komende tijd... die niet ingevuld werden omdat ze het simpelweg niet weten. Ja, de boodschap is eigenlijk dat we de komende tijd nog wel even thuis zitten. Het gaat iets beter, maar nog niet goed genoeg. En dus moeten we de komende maand nog voorlopig even in die gedeeltelijke lockdown blijven. En pas daarna weten we hoe het echt beter moet. Musea zijn trouwens blij, want net als theaters en podia mogen zij weer de deuren openen. In Turkije komen er juist strengere coronamaatregelen. Scholen gaan daar tot het eind van het jaar dicht en winkels mogen minder lang open zijn. Ook mag je in restaurants alleen nog maar afhalen. De politie heeft in Noord-Limburg een busje aan de kant gezet vol met illegaal vuurwerk. Het ging om meerdere dozen cobra's, dat is zwaar knalvuurwerk. De bestuurder is gearresteerd. Vuurwerk is deze jaarwisseling verboden in Nederland, maar over de grens is het gewoon te koop. Je hebt de foto's vast gezien. Twee weken geleden ontspoorde er een metro in Spijkenisse en die hing toen bovenop een kunstwerk van een grote walvisstaart. Dat beeld wordt nu in het klein nagemaakt in Mini World Rotterdam. Dat was natuurlijk een plaatje waar dat de hele wereld rondging. de walvisstaarten en de metro erop. Dus wij dachten, ja, die moeten we hier sowieso eeuwigen. Dus dat gaan we doen. Het miniatuurpark haakt wel vaker in op het nieuws, maar deze keer heeft het atelier er iets meer werk aan. In dit geval moeten we die brug waar die metro overheen hangt, moeten we ook nabouwen. Eh, we hadden de metro's niet standaard in ons assortiment. Dus die ben ik op dit moment eh, aan het ombouwen aan de hand van een eh, bestaand ander model. Ja, daar moet nog flink doorgeschuurd en geverfd worden. Want donderdag mag Mini World weer open. En dan moet de Mini Metro op de Mini Walvis klaar zijn.